طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد طيب in deze les les number 44 آه، wordt hoofdstuk 32 المضاف والمضاف إليه بهاندلت المضاف والمضاف إليه نبدأ بالأمثلة and we zullen zien wat het betekent wat betekent المضاف en المضاف إليه لعبنا في فناء المدرسة ابتعد عن قرين السوء أو عن قرين السوء مشيت على شاطئ النيل ركبت قطار الصباح أغلقت مصراعي الباب غسلت يدي الطفل لمعت عينا القط انكسرت عجلتا الدراجة تشكر الصحف محسني الأمة ثروة مصر من, زرا من زارعي الأرض إذا ثروة مصر من زارعي الأرض أسرع سائق السيارات جاء معلم المدرسة even de voorbeelden vertalen. Laibna fi fina il madrasa. We hebben gespeeld in de ruimte, of in de, ja, in de ruimte van de, van, van, van de school. Ibta'id aan Karini Su, blijf weg van de slechte vriend of slechte vriendin. Mashaytu ala shati in Nil. Ik liep langs de strand of het strand van de mijl. Rakibtu qitar al-sabah. Ik eh, nam de trein van de ochtend. Aglaqtu misra'i al-bab. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aglaqtu misra'i al-bab. Ik heb de, eh, de twee helften van de deur dicht gedaan. Ghasaltu yedei at-tifl. Ik waste de handen, de twee handen van de jongen, van het kind. Lama'at aina al-Qitti, de ogen, de twee ogen van de poes of van de kat glim, uh, glimmen of glim, glimden. Ik denk dat dat uh, de verleden tijd is van glimmen. in kasarat ajalata ad-darrajati. De wielen van de fiets zijn gebroken of braken. Tashkuru suhufu muhsini al-ummah de kranten bedanken de mensen die goed doen van de gemeenschap. Die mensen die met goed werken bezig zijn van de gemeenschap. Farwat Misra min zari'i al-ard. De welvaart van Egypte komt voort uit de bewerkers van de grond. Asra'a sa'iqu as-sayyarat. De chauffeurs van de auto's haasten zich. Ja'a muallimu al-madrasa. De leraren van de school kwamen. Dat is dus de vertaling van de voorbeeld. En nu gaan we naar uitleg. إذا قلت لعبنا في فناء كان ذلك صحيحا. Als je zegt لعبنا في فناء. We speelden in de ruimte. Of in een ruimte. In een ruimte. dan zou dat een goede zin zijn. Om Faisal, mag ik een vraag stellen, denk ik. Vertel, alaikum salam. Hebben jullie een of ander boek of hoe? Nou, we hebben een boek, dat klopt. Eh, we hebben een boek, een Nahu al-Wadih. Misschien beter als u nog wat vragen heeft, inshallah. Eh, eh, ik ben zo klaar, inshallah, met de les en dan... uh, kunt u wat verder vragen bij Inni Tayyip. Als we zeggen, la'ibna fi fina, we speelden, wat je zegt, we speelden in ruimte, in een ruimte, dan zou dat een goede zin zijn. جملة مفيدة جملة مفيدة وتكون حينئذ لم ترد أن تبين للسامع أن اللعب حصل في فناء مخصوص maar in dat geval In dat geval, dan uh, wil je een algemeen ruimte zeggen. Dan bedoel je geen specifieke ruimte. ولكنك إذا قلت لعبنا في فناء المدرسة maar als je zegt we speelden in de ruimte van de school فقد نسبت هذا الفناء وأضفته ila shay'in khas huwa madrasa. Dus als je zegt, we speelden in de ruimte van de school, dan heb je, het, dan heb je dus de ruimte in dit geval geassocieerd met de school. Dan heb je het specifiek gemaakt. Dan eh, wil je niet zeggen een ruimte, eh, welke dan ook, maar dan bedoel je één bepaalde ruimte. Dus hier heb je eigenlijk de ruimte geassocieerd met de school. Welke ruimte? De ruimte van de school. وإذا قلت ابتعد عن قرين laat ik een ander voorbeeld geven wat, die, die duidelijker, duidelijker, duidelijker is. De derde namelijk. مشيت على شاطئ النيل. وإذا قلت مشيت على شاطئ النيل. Als je zegt ik liep langs de strand of het strand van de Nijl. Als je zegt, Meshaytu ala shati'in, ik liep langs een strand. Fahimna annaka tatlubu of annaka temshi, ala ayyi Dan begrijp je daaruit eigenlijk dat je loopt langs welke, elk eh, strand. Dan heb je geen strand gespecificeerd. Dus geen specifiek strand wil je bedoelen dan. ولكنك حين تقول مشيت على شاطئ النيل ik liep langs het strand van de Nijl in dat geval تنسب الشاطئ إلى شيء خاص وهو النيل dan associeer je het strand met iets een bepaalde iets namelijk de Nijl de rivier de Nijl وكذلك يقال في قطار الصباح في قرين السوء فالأسماء دوس zo kun je ook hetzelfde zeggen over de overige voorbeelden قرين السوء انقطار الصباح فالأسماء فناء وقرين وشاطئ نسبت وأضيفت إلى الأسماء التي بعدها دوس de woorden eh, فناء ruimte قرين gezelschap of vriend شاطئ strand قطار die heb je geassocieerd met de woorden die daarna komen. ولذلك يسمى كل اسم من من الأسماء الأولى مضافا. Daarom worden de woorden deze woorden worden مضاف genoemd. مضاف het is associëren. geassocieerd. وكل اسم من الأسماء التي بعدها تسمى مضافا إليه. Dus het woord die daarvoor komt heet modaf. En het woord die daarna komt als uh, specificatie voor het eerste woord, dat heet modaf إليه. Dus de ene wordt geassocieerd met het ander. وإذا تأملت الأمثلة الباقية ظهر لك أن الكلمتين الأخيرتين في كل مثال هما مضاف ومضاف إليه. En als je kijkt in alle voorbeelden, dan zie je dat de laatste twee woorden, die bestaan dus uit mudaf en مضاف إليه وبرجوعك إلى الأمثلة ترى أن المضاف إليه مجرور في جميعها En als je goed gaat kijken, dan zie je dat de mudaf ilayh, dus het woord waarmee je een ander woord specificeert, die zijn allemaal majroor. Kijk maar, al-madrasati, as-su'i, al-nili, as-sabahi. Die zijn allemaal majroor. وأن المضاف في الأمثلة أو في أمثلة القسم الثاني مثنى وفي أمثلة القسم الثالث جمع مذكر سالم. En als we kijken naar de tweede groep en de derde groep, dan zien we dat al-mudaf in de tweede groep, die is muthanna. twee fout. Kijk maar. misra Misra'ain, yadein, aynan, ajalatan. En in de derde groep zien we dat al-mudaf jam'a mudakkar salim. Kijk maar. Muhsinina, zari'ina, sa'iquna, معلمون وأن نون المثنى ونون الجمع حذفتا بعد al-idafa. We zien alleen dat die noon van een muthanna, die normaal gesproken uh, misra'aini is, die is weggelaten. En hetzelfde geldt voor de noon van een jama mudhakkar salim. Oorspronkelijk is het muhsinina, maar die noon is weggelaten omdat het mudaf is. Je kan niet zeggen tashkuru as-suhufu Muhsinin al-Ummah. Maar je zegt Muhsini al-Ummah. Vanwege deze idafa, omdat hij mudaf ilayh is, is die noon verdwenen. إذن نقول في القاعدة الثامنة والخمسون سترغم نمر 58 المضاف اسم نسب إلى اسم بعده Dus wat is المضاف? المضاف dat is een ism om te beginnen het is een ism geen fi'al of harf het is een ism die geassocieerd wordt met een ism die daarna komt فتعرف بسبب هذه النسبة أو تخصص vanwege deze associatie is deze uh, ism specifiek gemaakt dan weet je waar het over gaat dan is het bepaald dan wordt het bepaald dan weet je over welke eh, ruimte je het hebt bijvoorbeeld, of over welke vriend je het hebt, of over welke terrein je het hebt, vanwege deze al-idafa. Vanwege deze al-idafa is al-mudaf specifiek gemaakt. Hij is bepaald. Al-qa'ida al-tasi'a wal Al-mudafu yuhdafu tanwinuhu عند الإضافة إذا كان منونا قبلها التنوين dat is de twee الحركات die een ism krijgt als hij onbepaald is wij zeggen bijvoorbeeld fina'un of tufahatun deze twee dammas op de laatste letter van het woord dat heet het tenwin deze tenwin verdwijnt zodra er idafa is. Zodra er sprake is van idafa, dan mag er geen tenween komen. Je mag niet zeggen لعبنا في فناء المدرسة of ركبت قطارا الصباحي nee deze tenween verdwijnt zodra er idafa is dat is wat deze regel zegt المضاف يحذف تنوين تنوينه عند الإضافة إذا كان منونا قبلها دوس أصي أن فورت هبت متن تنوين زودرا هاي مضاف فورت دان فردفينت ديز التنوين أصت فينائي فاس دان فورتت فينائي المدرسة مت أين حركة وتحذف نونه إذا كان مثنى أو جمع مذكر سالم دوس بي مفرد فردفينت التنوين En bij al-muthanna verdwijnt een noon. En ook bij al-jama, al-mudhakkar al-salim. Dan verdwijnt een noon ook. Dus dan zeggen we niet ghasaltu yadayni at-tifli, maar dan zeggen we ghasaltu yaday at-tifl. Die noon verdwijnt. En in het geval van jama, dan zeg je niet asra'a sa'iquna as-sayyarati, maar dan zeg je asra'a sa'iqu as-sayyarat. De noon is verdwenen vanwege al idafa al qaida sittun sterrig nummer 60 al mudafu بعد المضاف وهو مجرور المضاف إليه فتستطيع هذا اسم اسم دي كنت نا المضاف ان دي is altijd مجرور دس يبت المضاف ذات اسم iets wat je wil bepalen en die associeer je met iets anders om, om die bepaling te krijgen. En al-mudaf ilay, dat is hetgeen wat je associeert aan al-mudaf en die is altijd majroor en dat is een qaida, dat is een stelregel wat je moet onthouden. Ik hoop dat het duidelijk is wat al-mudaf is en wat al-mudaf ilay is en dat het altijd majroor is. En een modaf zelf, dat kan van alles zijn. Dat kan is majroor zijn, dat kan maf'ul zijn, dat kan fa'il zijn of wat dan ook. Of mubtada of khabar. Maar een modaf ilay, die is modaf ilay en die is altijd majroor. Die is altijd majroor. Tayyib. Eh, nou, tot zover deze les, les nummer 44 hoofdstuk 32, Al-Mudaf wal-Mudaf ilay. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. En als dat niet zo is, dan hoor ik het wel, inshallah ta'ala. Zijn er vragen? Even kijken. Is het een beetje duidelijk? Of zijn er vragen, opmerkingen? Alhamdulillah. Wafikum barakallahu ta'ala wa jazakum.